81 mensen raakten gewond. De eerste bom ging af in of vlakbij een Rooms-Katholieke kerk. De tweede ontplofte even later. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Thailand Jolo wordt al jaren geteisterd door islamitische strijders van Abu Sayyaf... die zich bezighouden met bomaanslagen, ontvoeringen en onthoofdingen. Duitsland geeft Rusland 12 miljoen euro voor overlevenden van het beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is het 75 jaar geleden dat aan het beleg door de Duitsers een eind kwam. De omsingeling van Leningrad, dat tegenwoordig weer Sint-Petersburg heet, kostte ruim een miljoen mensen het leven. Rusland viert het eind van het beleg met een grote militaire parade. Prins Philip, de man van koningin Elisabeth, heeft zijn excuses aangeboden aan de vrouw die hij aanreed. Anderhalve week geleden kwam de prins uit een uitrit en botste tegen een auto. De vrouw liep een gebroken pols op. De auto van Philip belandde op zijn kant. In zijn excuusbrief schrijft de 97-jarige prins, die zelf reed, dat hij niks zag door de felle zon. De vrouw zegt dat het juist bewolkt was, maar dat ze de excuses van Philip waardeert. De familie van de verdwenen voetballer Emiliano Sala gaat zelf door met zoeken. Sala en zijn piloot worden nu bijna een week vermist boven het kanaal. De officiële zoektocht leverde niets op en is donderdag beëindigd. De familie heeft inmiddels 250.000 euro ingezameld om zelf door te zoeken. Het weer bewolkt, flinke buien en ongeveer 7 graden. Vanavond aan de zuidwestkust een harde of stormachtige wind.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 Goedemorgen trouwens. Eh, mijn naam is Jacques Duif en eh, ik ga weer twee uurtjes zes voor u verzorgen tot twaalf uur. Ben ik bij u. En met, eh, ja, wat mij betreft altijd wat easy listening jazz. En het is tevens ook mijn laatste uitzending voorlopig vanwege privéomstandigheden. Zeg nooit nooit, want het bloedkuip waar ik niet gaan kan. Maar helaas moet ik op dit moment even afhaken wat betreft veel radio gebeuren. En ja, je moet selectief zijn in het leven, helaas. Michel Legrand overleden. Ja, een, fantastische componist. En het liedje wat ik zojuist draaide... nou, liedje klinkt zo oneerbiedig. Ik bedoel eigenlijk eh, het nummer. Eh, het, het, fantastische nummer wat ik zojuist voor u draaide... The Windmills of Your Mind. Een van de meest gecoverde eh, nummers... composities, moet ik zeggen, van, van, van de eeuw kan je wel zeggen. Want eh, ja, wie heeft dat nou niet gezongen of gespeeld? Welk orkest heeft dat niet nagedaan? Michel Legrand. We zullen hem gedenken, maar gelukkig is zijn muziek volop... Eh, op de geluidsdragers aanwezig, dus we zullen hem nog vele malen kunnen beluisteren. En dat gaat eh, voorlopig nog wel even door. We gaan nu naar de rustige nachten. En dat doen we met Karen Souza. Quiet Nights of Quiet Stars. Stille sterren ook nog, ja. quiet heerlijk. Een bossa had je zo bij de Dat is toch mooi meegenomen. We gaan eh, even praten met Marta. Kent u Marta? Nou, die ook nog mijn liefje. Marta, mijn liefje. Nee hoor, ik heb het over Martha My Dear. En dat is dan eh, een nummer wat u allemaal kent van... <clears throat> sorry, de White Album van de Beatles. En eh, dat wordt nu vertolkt door een jazzy groep. Uh, Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Martha My Dear. een beetje van, eh, van het rustige uh, jazzrepertoire, luisteraars. Ik, ik ga nooit zo los met, eh, met modern jazz en zo. Bent u ook niet van mij gewend. En ook, ik zei net al, mijn laatste uitzending voorlopig bij Zivem Zandvoort... wat het wat de jazzprogramma betreft. Gaat ook niet een wild programma worden. Ik, ik hou het een beetje rustig. Saampjes doen we dat. Just the two of us. Chris Delano. dan gaan we nu verder met CCO. Nee hoor. CCO is natuurlijk gewoon een lekker bakje koffie. En daar geniet ik nu van. En eh, u geniet van All of Me. Van Big Band Jazz de May. take all of me All see That I'm not good without you Let me with eyes I cry. audi au. Ba da ba da dee da ba da ba da ba da sweet. nou, wat een lieve uit, eh, uitnodiging van die dame zo op de zondagochtend. Why not take all of me? Je mag me helemaal hebben. Dat zingt ze eigenlijk, hè? Nou, ik weet niet hoe ze eruit ziet verder. En eh, ik wil niet altijd kritisch zijn, hoor. Dus ik ben gauw tevreden. <laughs> Laat ik het maar zo zeggen. Eh, in ieder geval als het om haar muzikale talent gaat. Want dit was een big band. En zij staat bekend, denk ik, als zangeres mee. Want zo staat het in de titel. Big Band Jazz de May. Nou... Het zat helemaal mee. Ook voor uh, u allemaal luisteraars thuis, want u heeft ervan mee kunnen genieten. Promise de Moi La Lune. Prom? Nee, moet je, even, moet je wel even goed uitspreken, Charles. Kom op. Promet Moi la Lune. Oftewel, beloof mij de maan. We hadden van de week een bloedmaan. Die heb ik ook nog gefotografeerd. Staat ergens op Facebook. mooie foto van de bloedmaan. Maar Eddie Mitchell die gaat erover zingen. En nou, dan alweer met een big band. Ja, ja. dans l'espace, auprès des étoiles, vers les planètes Jupiter ou Mars. Ja, dank u, dank u. Ja. <laughs> Merci. Ja, dat zei ik al, dank u. Merci beaucoup. Ja, dat was uh, Eddie Mitchell. En eh, eh, ja, wij zeggen allemaal loop naar de maan. Eddie Mitchell zegt promise moi la lune. En het is natuurlijk eigenlijk gewoon fly me to the moon. Dit is Billy Rich, drummer. Ja, daar hou ik van. was de Buggle Coal Rack. De big band van Buddy Rich. Trommels, trommels en nog eens trommels, zou uh, Paul van Gorkum zeggen. Eh, de bron van Bassie gaan. Als hij het over trommels hebt. Ja, nou, misschien vond het wel leuk. Misschien vindt u drummen wel net zo leuk als ik. En daarom heb ik het ook eventjes voor u gedraaid. Maar eh, nu weer even wat een, een beetje serieuzer onderwerp, luisteraars. Want ik wilde eigenlijk de Love voor u draaien... van de Stella Starlight Trio. Nou, weer die sterretjes erbij triootje. Hè? Stella erbij. Nou, Tainted Love. Nou, een beetje zwoele stem volgens mij heb Ja. Helemaal goed voor de zondagochtend. Althans voor mij wel. Sometimes I feel I've got you. Run away, I've got you. Get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can sleep at night.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 Nou, ik ga nou een nummer draaien, luisteraars. is niet bepaald duurzame muziek. Ik zal u uitleggen, wat is nou duurzame muziek? En wat is geen duurzame muziek? We hebben het natuurlijk over klimaatbeheersing. Dan zult u zeggen, klimaatbeheersing en jazz. Ja, Michael Bublé die maakt zich een beetje schuldig aan eh, het niet duurzame eh, eh, maken van muziek eigenlijk. Althans, daar zingt hij over. Come fly with me. Nou, als we duurzaam willen zijn, moeten we toch minder gaan vliegen.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 Ja, toch gaan er eh, massaal nog mensen op vakantie. Dus, eh, dat, blijft gewoon volgens mij ook zo. Hoor. Dus eh, ik zie niet hoe dat allemaal opgelost moet gaan worden met onze klimaatbeheersing. Engelen, die vliegen ook, hè, engelen, die vliegen ook. Maar ja, die stoten geen CO2 uit, dus dat, die mogen gewoon blijven vliegen. Vooral beschermengeltjes, hè, dat is... die moeten we ons niet ontzeggen, luisteraars. God bless the child. Prachtig gezongen door Eva Cassidy. Een beetje bluesy gaan, hè? Slow blues. Them that's got shall get. Them that's not shall lose. So the Bible God Bless the Child. Ik begon de uitzending met een nummer van, natuurlijk van de overleden Michel Legrand. The Windmills of Your Mind was dat.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 Want eh, ja, mijn naam is natuurlijk Duif. En ik heb echt kippenvel van het nummer. Onwaarschijnlijk, hè? Een duif met kippenvel. En toch gebeurt het zomaar. Better Than Anything wordt gezongen door Diane Kroll. Engels walsje zo te horen. Better than cream cheese and bagels. Better than honey on bread. Better than champagne and pretzels. Better than breakfast in bed. Better than chili rellenos. Better than chocolate eclairs. Better than hot house tomatoes. Better than fresh Bartlett pears. Better than dining a la carte. Or simply gastronomic art. anything ever thought of, better than anything ever said. samen met Natalie Cole. Ja, Diane Cole gelukkig nog een leven, maar eh, helaas Natalie Cole natuurlijk eh, ja, veel te jong. Zou ik bijna willen zeggen, overleden.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 You make me feel so young make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Cause you, you make me feel so young. You make me feel so young. make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Ja, Duif, wie bedoel je nou? You make me feel so young. Nou, ik bedoel jou en jou en jou en jou en jou.